Vijf uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De positie van Syrische asielzoekers met een verblijfsvergunning verbetert, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze hebben vaker een betaalde baan of opleiding dan een paar jaar geleden. Ook spreken ze beter Nederlands en ronden ze de inburgeringscursus vaker af. Het SCP vergeleek de situatie van vorig jaar met die van 2017. Het valt op dat jongeren en mannen het gemiddeld beter doen dan 45-plussers en vrouwen. Syriërs voelen zich volgens het rapport over het algemeen rechtvaardig behandeld door instanties hier... en geven hun leven een 8,2. De Amerikaanse oud-president Obama roept alle burgemeesters in het land op om het politiebeleid te onderzoeken en eventueel te hervormen. Die oproep doet hij in een videoboodschap. Het is de eerste keer dat Obama voor de camera reageert op de demonstraties in de VS. Eerder schreef hij in een opiniestuk dat betogers duidelijke eisen moeten stellen en geen geweld moeten gebruiken. De Britse politie heeft een Duitser als verdachte aangemerkt in de zaak van Madeline McCann, de kleuter die in 2007 spoorloos verdween in Portugal. De man van 43 is een veroordeelde zedendelinquent die in Portugal woonde toen Madeline verdween. Hij zit nu vast in een Duitse gevangenis voor een ander misdrijf. Naast het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is vorige week per ongeluk een stadsnatuurreservaat weggemaaid. Een grasveld met wilde bloemen en planten viel ten prooi aan de maaier van de plantsoenendienst. De gemeente Rotterdam zegt tegen Rijnmond te weten dat er niet gemaaid mocht worden en denkt dat de fout bij de aannemer van het museumpark ligt. Op het veld kwamen 156 soorten planten en dieren voor. Er staat nog één wilde geranium overeind. Het is nu te droog om opnieuw te zaaien, dus kan het volgens het museum nog maanden duren voordat de begroeiing weer terug is.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 Someone gives me love and I throw it all away. Tell me, have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you left. me it's too late. Hearts are made to bend, baby. Please don't let me break it.